Uur. Waterbalgemoed met het NWS Journaal. Advocaten reageren verbijsterd op de aanslag op Peter R. de Vries. Advocaat Schouten, die de Vries inhuurde als adviseur voor zijn cliënt en kroongetuige Nabil B., zegt dat hij alleen maar kan hopen dat Peter nog leeft. Lokale media melden dat er bij Schouten sinds de aanslag agenten voor de deur staan. Advocaat Gerard Spong is geschokt, maar zei in op één ook dat hij niet helemaal verbaasd is. Volgens hem is de Vries actief in de vuurlinie van het strafrecht... waar doorgaans geen lievertjes rondlopen. Voor de aanslag op Peter R. de Vries zijn drie verdachten opgepakt... onder wie de vermoedelijke schutter. heeft de politie Amsterdam in een persconferentie laten weten. Over de achtergrond van de verdachten is niets bekendgemaakt. gemaakt. Burgemeester Halsema zei in de persconferentie dat de Vries zwaar gewond is geraakt en vecht voor zijn leven. Hij werd aan het begin van de avond neergeschoten in het centrum van Amsterdam. Halsema noemde hem een nationale held en een zeldzaam moedige journalist. Over de beveiliging van de Vries wilde het OM op de persconferentie niet zeggen. Een jongen van 17 uit Hilversum is opgepakt voor een dodelijke woningbrand in zijn woonplaats anderhalve maand geleden. Twee bewoners kwamen daarbij om het leven. De verdachte zou de woning in brand hebben gestoken. Hoe de politie hem op het spoor is gekomen is niet bekendgemaakt. Meer arrestaties worden niet uitgesloten. Buurtbewoners zeiden eerder dat het omgekomen echtpaar de laatste tijd erg werd getreiterd. Onder meer door het gooien van stenen en eieren naar het huis. Of er een verband is met de brandstichting is nog onduidelijk. Italië is de eerste finalist op het EK voetbal. Het land won na de verlenging met strafschoppen van Spanje. Hij speelt zondag de finale tegen de winnaar van Engeland-Denemarken komende dag. Het weer nog, de wind neemt ver af vannacht. Het is zo goed als overal droog, bij een graad of 13. Overdag geregeld zon en op de meeste plaatsen droog. En dan wordt het ongeveer 22 graden. Dit was het NWS Journaal.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 Yo. Nails shine like Christmas. Heels on 6 inches. Wasting inch, laughing. You can't have this, you can't hit this. I got a new man in my business, and he all about his business, and his name ain't none of your business. <laughs> Oh, oh, oh. pin up girl on that poster, say it so like I'm Doja. Icy, wifey, body shape Coca-Cola. I got a new man in my business, and he all about his business, and his name ain't none of your business. oh. oh, oh. like peaches, money long like beaches, Rolls Royce screeching, Rolex gleaming, blonde hair, I bleached it. You could call me Khaleesi. I stay up on my queen thing. Up here, the haters look teeny tiny. Ooh. baseline. Ponytail to the waistline. Throw it back, baby, take time. Money talks and I make my uh. All my girls for the baseline. Ponytail to the waistline. Throw it back, baby, take time. Money talks and I make my lang.